eigenlijk een hele vreemde entourage hier. Ik hoor reggae, ik hoor, ik hoor de virtual matrozen, ik hoor alles door elkaar. En ik hoor golven van de zee. Eh, ik hoor Jacques Jongmans mummelen. Een letterloze mompelaar is er niks bij. Daar gaat weer een accordeon de lucht in. Oh. Jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Als je nog luistert. Ja, natuurlijk is er ook wel een serieuze nood. Eh, je hebt de hele dag getuigen kunnen zijn van de dag aan zee. Dag van de zee is het eigenlijk. ja. De dag zee. De dag van de zee, ja. En eh, dat is allemaal eh, ja, gesitueerd bij uh, Strandclub aan Zee, nummer 12 in Zandvoort. Waarom piepen we zo? Ik weet niet waarom wij zo piepen. Piepen wij? Piepen wij zo beter? Nu niet meer. Je piepen niet meer, hè? Bel de techniek maar, ja. Even kijken. Test, test, test, test, test, test. Ja, dat doet hij. Weer die echo, hè? Hallo, die echo, echo, echo, echo. Nou ja, dat, dat, daar rijdt dan niet zo'n nou- duur, duur, nou duur, duur apparaat een serieus programma. Ja, en even voor de luisteraars, nog even serieus. We hebben hier een vertraging, dus het lijkt eh, alsof hier alles door elkaar loopt, maar dit is dus niet zo. We hebben de regie stevig in handen. Dankjewel, Maaike. Ja, het lijkt me toch een hele vreemde combinatie van reggae muziek met eh, live golfslag van Zandvoort. Wat tegen het, eh, ja, over het strand heen loopt, zeg maar, beukt, kabbelt. Ik, eh, ik, ik kan de goede woorden niet vinden. Er is vast wel iemand die het wel kan. als jij nou deze dag moet verwoorden in één zin, Jacques. Jacques Bubbels. Jacques Bubbels. In één zin deze dag beschrijven. Er zijn er al twee. <laughs> Eh... Pardon? <laughs> Pardon? Dat was, dat was de technische afdeling. Er ging iets fout in de techniek. iets fout in de techniek. Mijn excuses daarvoor. Nee, ik moet eh, maar niks, wacht maar we zitten, we zitten met wat vertraging. En dan een piep. Ja. Dat was hem. Dat was hem. Nee, maar, nee, maar het, was een, het was een lekkere dag. Ik heb vanochtend de pleuris gewerkt. <laughs> <laughs> maar gezellig, gewoon, het stond naar gerookte vis. Ja. toen zagen ze er ook allemaal uit. Toen zagen ze er ook allemaal uit, ja. ja, ja. En het is nou uh, cozy. Wat is het? Cozy. Ik kom, hier, ik kom hier niet vandaan. Dat is Engels, man. Oh, cozy. Cozy. Cozy. cozy. Cozy. Oh, ja, ja, ja. Nou, dat is allemaal altijd wel een eh, leuke vraag om op terug maar te We, hadden toch een hele bijzondere vraag gekregen via de WhatsApp. Ja. Wanneer het afgelopen was, dit ja. programma. Ja. Dat is toch een groot schandaal. Met uh, en Friesland. die eh, zitten met die vertaalmachine natuurlijk. Ja, ik, weet niet, maar jouw vrouw kwam toch uit Friesland? Niet? Nee. Niet? Nee. Groningen? Ja, uit de klei. Uit, uit de klei. Want ik zeg tegen hem, ik zeg, hoe is het? Goudje. <laughs> Goudje. Weet je, stukje muziek. Je luistert naar GFM Zandvoort met Café aan Zee. I'm back with the shaker of soul boss, most turning, storming, sound of soul. I am W-O-O-O. Ja, en zo luister je weer naar Café aan Zee. Ja. Live vanuit Zandvoort, CFM. Je hebt net eh, Jacques Jongmans het journaal kunnen voorlezen. Eh, of, hij kijkt me nu aan en zegt, 'Met je microfoon zat dicht. Hebben we weer geen nieuws gehad. Nou, verder maar weer. zie nou iemand met een gigantische flyer. zie je voor Zandvoort, Radio, TV, Nieuws, Weer, Verkeer, Sport, Evenement. Nog veel meer te beluisteren op FM 106.9, Ziggo 40. 40. Jacques, 40, wat is dat?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 But there's no prescription for me, she's the one, the only remedy. Isaac. Ja, het was niet Simply Red, wat, uh, wat is dus ook gezegd werd. Ik kreeg net al een berichtje, dat Simply Red? Nee, dat is Simply Red niet. Is, eh, wie zei ik nou dat was? Jacques, wie was dit? Geef flauw idee. Gregory Isaac, zeg maar. Gregory Isaac. Gregory wat? Isaac. Isaac? Isaac. Oh ja, dat was Greg Isaac. Jij weet ook werkelijk alles. ik weet echt alles. Er zit er weer zo'n raar geluid in. Sorry. Tjo. Third World. Ooh, release it. Let your love. only love, life satisfaction. cha love. So would you try? try, try, try. but start to strange your love. Only love that satisfaction. Strange our love. So won't you try, try, try, try, try, try, try. Ja, de Third World. En uh, eh, Jacques Jongman zit nog steeds aan tafel. Jacques. Je maakt me wakker. Jij ja, neemt me niet dadelijk. Ja, wel. Ja, sorry. Uh, het is... Uh, ja, ja, ja, ja. Hey, ik heb een, een, een nummer klaarstaan. Ja. Voor Barbara voor Barbara. Ah, G, daar staat ze. Gaaiers. Ja, gaaiers. <laughs> should only whirly. Him have one up here, one down there, one in a Nova, one down a here. One she's a lawyer, one she's a doctor, one where they work with a little contractor. One down a east, one down a west. Him have one up north and two down south. One a sell cigarette on the run roundabout. you jolly well, eh? Young man, you too girly, You just a flash, you jolly well, eh? Him have wanna go to school, one one fool, fool. Him have wanna every time he say she think a she rude. One she a nurse, she say a ah, she come first. The other night them going out, them pick a new purse. One a self star, one work in a bar. A ah, she can't smile when the two of them a spar. One get it Jamil. But Betty, you're too girly, girly. You're just a flashy Johnny Whirly. Young man, you're too girly, girly. You're just a flashy Johnny Whirly. You're too girly, girly. You're just a flashy Johnny Whirly. Young man, you're too girly, girly. You're just a flashy Johnny Whirly. just a flashy Johnny ja, dat is natuurlijk op het allerlaatste moment toch nog even een verzoekje. Ik, denk ik denk, zal die erbij staan of staat hij er niet bij? Nou weet je, ik kijk en wat denk je? Ja hoor. Wat zeg je kleine man, kleine man, kleine man? I don't care dat een verzoekje of was er geen verzoekje? Ja. Er kunnen er nog veel meer bij, dus uh, ja, Suma een pb'tje en dan komt het allemaal goed.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 The harmonies possess a sensation similar to your caress. Uh, uh if you asking, then I'm telling you it's yes. yes, yes. Stand in love, take my hand in love, job bless. Right, yes, yes. Uh, I want to give you uh. some good, good loving. Uh. Turn your light down low, right, right now, and pull your window curtain. Right, right now let your love come tumbling in right, right now. into our lives again. Uh, right, right now. Ooh, it's been a long, long time.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 Met? Met wie? Kim Holland. Eh, ik heb samen met Kim Holland in de bouw gezeten. Ja, wij bouwden wachttorens. <laughs> Stukje muziek maar weer. Ja, nou, bestel doe je. Dan hou ik mijn mond. <laughs> En zo gaan we door tot de klok van 7 uur. Je luistert naar Café en Zee, zie je Zandvoort. Pieter Tosh. Ah, je hoort alles bij CWM natuurlijk. Uh, de beste reggae nog eventjes tot de klok van 7 uur. 1 minuut voor 7 eigenlijk. Moet ik er eventjes mijn secondant even aankijken. Jacques, ben je er nog? Ja. Ja. Ja. tot de laat gaan we eigenlijk door? 7 uur. 7 uur? ja, daar kappen we. Daar kappen we er echt mee, hè? Daar kappen we er echt mee. Dan, is het over. Eh, dan vind ik dat Leon, hè, dat, is, eh, dat is onze technische hoogvlieger zeg maar, die kan deze kant op komen om spullen op te halen, zeg maar. Ja. Ja, dat vind ik wel. Oh, Heesteral. Ja. Sorry. <laughs> al. Oh, sorry, Heesteral. Dat ben ik waar. Dat het is zo'n stille jongen, hè? Hij is zo stil. Ja, ja zo vreselijk stil. Hey, we hebben nu dat liedje gezongen van krijg er allemaal... Nee, dat was kijk. Jongens, wat een galm, wat een galm, wat een galm. Het is vreselijk, vreselijk, vreselijk. vreselijk. Stukje muziek maar weer. Jacques, wie, wie, was dit nou? Oh baby. Big Mountain. Big, Mountain. Big, big, was dit Big Mountain misschien? Jij hebt ook werkelijk overal verstand van. Maar Jeff bijvoorbeeld, die weet het allemaal niet. Nee, maar die zit te googelen. Die, zoekt het gauw op. Ja, ja, ja. En met zijn sound, sound ook. Ja. Dan loopt die man met zijn PTT-karretje en zo. Ja. Maar het is hier wel gezellig, vrienden. Ja. Stand aan zee. Zee aan strand? Nee, strand en zee. Strand aan strand zee. Strand en zee, 12. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort. Strand aan zee. Soms denk ik wel eens, het lijkt wel een koffieshop. Shop, shop, shop, shop, shop, shop, shop, shop. shop. my heart you leave. Baby, I'm breathing. Ja, er zijn weer negen minuutjes voor zeven. En eh, ja, de rest mij eh, de laatste nummers in te starten. En eh, in ieder geval wat mensen te bedanken. Meneer en mevrouw Jacques Bubbels, hè, die hier aan tafel zitten al die tijd toch wel. Jonas, die aan het slepen is. Sorry, wat, wat zeg je? Dat we het volgehouden hebben. Dat we het volgehouden hebben, hè? Ja, dat vraag ik mezelf ook. Twee uur. Twee uur lang. Ja. Ja, vond het wel, vond je het wel gezellig? Ja? je tegen mij? Oh, ik dacht dat je dan... Nee, ik keek in de zon. Oh, je ja. keek tegen de zon. <laughs> nou, het was weer even ja. ouderwets. En toch lijkt je, en nu zo, in de zon, nu zo in de zon kijkt, lijkt je wel een beetje op Maarten van Rossum. Van de slimste mens. dat is niet slecht. Nou, ik weet ik niet. mevrouw eh, Jacques ik heb, ik heb, het is niet slecht. Ik heb hem op televisie gezien met zijn broer en zijn zus. Ja. Nou, rare familie hoor. Ach, wat is raar. Nou, dit. nee, nee, kijk, bijvoorbeeld, kijk, je hebt bijvoorbeeld een hele familie. Die hebben dan een Holland Casino. Kim bijvoorbeeld. Nee, Kim heeft Kamasutra gekocht. Stukje muziek maar weer. Ja. <laughs> Ja, dit is niet de uitzending die u van mij gewend bent. En eh, ik kan wel zeggen van eh, mijn excuses ervoor, maar ja, ik meen het toch niet. <laughs> Hey, het was een hele gezellige dag. En ik ook niet. En, eh, jij ook niet natuurlijk, nee. Als, we, als wij maar, als wij maar lol hebben. gewoon even een microfoontje even dicht zo, en hoor je hem ook niet meer natuurlijk. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken die hier aan meegewerkt heeft. over de hele dag, het zijn verschillende programma's geweest. En Jonas was het niet, en Jacques was het ook niet hoor ik. En ja, het enige wat ik kan zeggen... Strandclub aan Zee 12, daar gebeurde het. En eh, als je wat leuks wil beleven, je wil eens lekker uit, daarna moet je naartoe, zeg ik dan maar. Ja. Hebben we nog muziek, Jonas? Black skin take your toute la feel, they That's why they hide behind the hoods and clothes. ik onderbreek de nummer nog eventjes om, eh, ja, om even te zeggen van... Eh, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En eh, ja, wanneer ben ik er weer? Jacques, wanneer ben ik er eigenlijk weer? Volgende week zondag, hè? Zondag, zondag over een week. Draai ik live bij 12. Mag er reclame over gemaakt worden of niet? Ja? Café aan Zee met wel een bruist. Strandclub aan Zee nummer 12.